Waterbalgemoed met het NWS Journaal. In een sportschool in Heerenveen zijn mensen onwel geworden na het inademen van een onbekend gas. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Een woordvoerder van de hulpdiensten zegt dat er mogelijk 20 mensen hulp nodig hebben. Brandweer en ambulances zijn bij de sportschool aanwezig. Volgens onbevestigde berichten is er chloor ontsnapt uit het zwembad in de kelder van het gebouw. In het gebouw worden vooral zwem- en judolessen gegeven. In Duitsland is een man van 93 opgepakt die als SS'er in het vernietigingskamp Auschwitz zou hebben gewerkt. Volgens de Duitse justitie is hij in 1944 als hospik betrokken geweest bij de moord op ruim 1700 gevangenen. Onder meer uit Duitsland, Frankrijk en ook Nederland. Het Openbaar Ministerie in Duitsland doet een laatste poging om Auschwitz-schuldigen op te pakken. Tegen 30 van hen zou genoeg bewijs zijn om ze op te pakken. Een 80-jarige non in Raalte die een dodelijk ongeluk heeft veroorzaakt krijgt geen straf. Bij het ongeluk kwam een 92-jarige zuster die bij haar in de auto zat om het leven. Omdat de non haar leven heeft gewijd aan het helpen van anderen en geen strafblad heeft, krijgt ze van de rechtbank in Zwolle geen straf. Ook heeft de bejaarde vrouw heel veel spijt. D66 is de grootste geworden bij de scholierenverkiezingen. De partij haalde 19% van de stemmen van middelbare scholieren en mbo-leerlingen. De VVD staat op de tweede plaats, gevolgd door de lokale partijen en de PvdA. Vergeleken met vier jaar geleden heeft vooral de PvdA flink ingeleverd. Aan de scholierenverkiezingen deden ruim 22.000 jongeren uit heel Nederland mee. Voor het eerst waren er dit jaar ook kinderverkiezingen. Onder de 1650 basisscholieren die meededen kreeg de VVD de meeste stemmen. Het weer vanavond trekken er buien over het land. Vooral aan zee waait het stevig. De buien trekken vannacht grotendeels weg. Morgen gaat op veel plekken de zon schijnen. Het is dan zo'n 14 graden. Donderdag meer zon en nog een paar graden warmer. Dit was het NWS. Dit is René Passet van de ANWB. Er zijn geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.